Twee handen aan het stuur dus, zeker ook op de fiets. Er zijn bomen omgewaaid in Brabant, Gelderland en Utrecht. Volgens Rijkswaterstaat liggen er veel afgewaaide takken op de weg. En ook problemen op het spoor in het zuiden van het land, vertelt de NS. Tussen Eindhoven en Weert rijden geen treinen en dat komt door een omgevallen boom door de harde wind. Nou, daar zijn we mee bezig samen met ProRail om dat op te lossen. De wind is aan het afnemen, maar eh, wij raden de reizigers uiteraard aan om kort voor vertrek even de reisplanner te checken met de actuele reisinformatie. In de loop van de ochtend neemt de wind af. Joe Biden heeft op zijn eerste dag als president van Amerika niet stilgezeten. Begon natuurlijk met het inzweren zelf, een bol toespraken, optredens van een hoop artiesten. This land is your land, this land is my land raise your right hand and repeat after me. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Na zijn inauguratie kroop Biden gauw achter zijn bureau om allerlei maatregelen te ondertekenen. Er komt een mondkapjesplicht, het bouwen van de muur bij Mexico wordt gestopt... en de VS zit binnenkort ook weer in het klimaatakkoord van Parijs. In de Tweede Kamer gaat het straks over de avondklok. Het kabinet wil dat je vanaf zaterdag tussen half negen s'avonds en half vijf ochtends niet meer naar buiten gaat zonder goede reden. De rest van de Kamer moet dat later vanochtend ook nog goedkeuren. Artsen trekken aan de bel over 3-MMC. Die nieuwe drugs lijkt steeds populairder te worden, vooral in het oosten van het land. Deze jongen van 18 was een tijd lang verslaafd. Hij vertelt anoniem wat 3-MMC met hem doet. Als ik 3-MMC gebruikte, dan werd ik heel zelfverzekerd en heel sociaal. En op het moment dat ik merkte dat het ja, langzamerhand was uitgewerkt, dan ging ik elke keer weer bijnemen, bijnemen, bijnemen. En als ik dat niet deed, dan werd ik heel agressief en was ik heel snel geïrriteerd naar de mensen om me heen. De drugs lijkt qua effect op een combi van ecstasy en coke en is super verslavend. Artsen zagen het afgelopen jaar een stuk meer mensen met een 3-MMC-vergiftiging binnenkomen. Het weer, dat regen trekt weg naar het oosten. Het gaat ook steeds minder hard waaien. Vanmiddag langs de kust nog wel een paar buien. Het wordt een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere is dicht bij knooppunt Almere. Daar ligt een gekantelde vrachtauto.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 Tight hip huggers, go for sure. What Shake like? a little something on the floor. I need that, uh, get me off. Sweat until my clothes come off. Let's get open, cause a cold shower's oh. still going. Eight in the morning. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color uh. like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled.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 Zo werden ruim twee keer zoveel kaarten en brieven bezorgd als normaal. Vorige maand waren er minder mensen werkloos dan de maanden ervoor. Volgens het CBS zijn de cijfers wel vertekend... omdat veel bedrijven nog geen personeel hoeven te ontslaan vanwege de coronasteun. Zware windstoten hebben in sommige delen van het land tot overlast geleid. Onder meer in Brabant en Utrecht waaiden bomen om... en ook op het spoor zijn er problemen. Het weer. Het waait stevig met af en toe een bui. Later vandaag wisselend bewolkt met vanmiddag aan de kust nog een paar buien. Het blijft stevig waaien bij een graad of acht. you. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah. I think you're so sweet, but you're taking this all too serious. like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna something. Diamonds lie like sirens.